Ze vragen opnieuw om voorrang, want de nood is hoog door de coronadrukte. Alle zorgpersoneel van alle zorgaanbieders wordt als eerste gevaccineerd, behalve het ziekenhuispersoneel. Die komen pas na alle andere zorgpersoneel, na alle 60-plussers. En na alle 60 middels die al een ziektebeeld hebben. En dan pas komt het ziekenhuispersoneel eh, en de medische specialisten die daar werken. En dat is onbegrijpelijk, vinden de ziekenhuizen. Het kabinet wil in de wet duidelijker onderscheid maken tussen mensen die echt frauderen met hun uitkering en mensen die door een foutje te veel uitbetaald hebben gekregen. Aanleiding is de ophef over een bijstandsvrouw in Meren die 7000 euro moet terugbetalen omdat haar moeder haar boodschappen betaalde. Het CDA stelde de Kamervraag over. Vergeten wij hier nog dat het om mensen gaat en dat ehm, de, de straf die iemand geeft wel in verhouding nog moet staan met, met het vergrijp dat hij heeft gedaan. De staatsloterij is op zoek naar de onwetende gelukkige die een lot in Arnhem heeft gekocht waarop 100.000 euro is gevallen. Iedereen in Arnhem en omgeving wordt opgeroepen om nog even goed te kijken of ze misschien nog ergens een winnend lot hebben liggen. Als 10 januari nog steeds niemand zich heeft gemeld, dan gaat het geld naar een goed doel. Na bijna twee jaar is er in de VS weer een Boeing 737 MAX met passagiers aan boord de lucht ingegaan. Deze verslaggever zat aan boord bij American Airlines en vloog van Miami naar New York. I would say about half the flight was full. And a good number of the people who were on the flight, they were what you would call av geeks, people who specifically booked this flight because they wanted to say, look, I was on the MAX when it took off again. But there were also some paying customers who booked this flight because they were going from Miami to New York and they did not know that it was Het toestel stond maandenlang aan de grond nadat er in korte tijd bij twee crashes 346 doden waren gevallen. Waarschijnlijk mag er in Europa vanaf januari weer met de 737 MAX worden gevlogen. Het weer nog komende nacht vooral aan zee nog wat buien met ook kans op hagel en natte sneeuw. Het koelt af naar ongeveer 2 graden.